Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia... heeft een zesjarige jongen zijn lerares neergeschoten. De vrouw is daarbij zwaar gewond geraakt... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De leerling van zes is gearresteerd. Het schietincident gebeurde in een klaslokaal van de eerste klas... na een woordenwisseling, melden Amerikaanse media. Hoe de jongen het wapen ongemerkt de school in kreeg is nog niet bekend... De 550 leerlingen zijn na de schietpartij geëvacueerd en opgevangen. De school blijft voorlopig gesloten. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht. Die was gisteren precies twee jaar geleden. De Amerikaanse president Joe Biden onderscheidde 14 personen met de Presidential Citizens Medal. De op één na hoogste onderscheiding voor burgers. Ze kregen de medaille voor hun inzet voor, tijdens en na de Capitoolbestorming. Het gaat om onder andere agenten die de bestormers probeerden tegen te houden. Drie agenten werden postuum geëerd. Een van hen stierf tijdens de bestorming. De twee anderen pleegden kort daarna zelfmoord. De autoriteiten in Zuid-Soedan hebben zes journalisten opgepakt... vanwege het verspreiden van beelden waarop te zien is hoe president Salva Kiir in zijn broek plast. Een organisatie die opkomt voor persvrijheid meldt arrestaties. De video werd gemaakt tijdens een officiële ceremonie. Daarin staat Kiir te luisteren naar het volkslied. Aanvankelijk lijkt de president zich niet ervan bewust dat er een vlek ontstaat op zijn broek... en er een plas vormt aan zijn voeten. Daarna draait de camera abrupt weg. De zes opgepakte journalisten zijn werkzaam bij de staatszender van Zuid-Soedan. En de eredivisie is weer hervat. FC Twente trapte gisteravond af tegen FC Emmen. Voor de wedstrijd was er een minuut stilte voor Pelé. De Braziliaanse stervoetballer overleed ruim een week geleden. De wedstrijd eindigde in 2-0 voor FC Twente.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 And I know when she's feeling scared hmm? From all my years and graces Everything is pointless without you pasó. Nou, doe only know you love her when you let her go. <laughs> Alright. Only know you've been high when you're feeling low.